Jobboot met het NOS-journaal. Reisorganisatie TUI schapt tot 4 juli alle vluchten naar Tunesië. Volgens een woordvoerder is dat besluit om veiligheidsredenen genomen... na de aanslag in de populaire Tunesische badplaats Port El Kantaoui. Daarbij vielen zeker 28 doden en 39 gewonden. De slachtoffers zijn toeristen, vooral Duitsers, Britten en Belgen. De zes Nederlanders die in een hotel in de Tunesische badplaats verblijven zijn ongedeerd. Sommige klanten van TUI die in Tunesië verblijven willen graag terug naar huis. Ze worden vanavond of morgen teruggevlogen naar Nederland. Of andere reisorganisaties soortgelijke maatregelen nemen is nog niet bekend. De man die vanochtend werd onthoofd bij een chemische fabriek vlakbij de Franse stad Lyon was de leidinggevende van de dader. Het slachtoffer was de manager van een transportbedrijf dat geregeld kwam leveren bij de fabriek. De manager reed samen met de dader naar de fabriek toe en werd daar onthoofd. De dader reed daarna door naar grote tanks met explosieve stoffen en liet gasflessen ontploffen. Het lukte hem niet de hele fabriek te laten ontploffen. Er raakten wel twee mensen gewond. De man werd kort daarna aangehouden. Hij was bekend bij de veiligheidsdiensten, maar werd niet als een gevaar beschouwd. Premier Rutte heeft gereageerd op de aanslagen in Frankrijk en Tunesië. Hij spreekt van afschuwelijke aanslagen en heeft zijn medeleven betuigd aan president Hollande. We moeten pal staan voor onze democratische rechtsstaat en niet zwichten voor angst, zei hij. Hij zei dat de overheid er alles aan doet om terreur te voorkomen. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het homohuwelijk in het land gelegaliseerd. Het was voor homoseksuele stellen al mogelijk om in 36 staten te trouwen. Met de uitspraak wordt dat ook in de 14 overige staten mogelijk. Staten mogen nu niet meer weigeren om homo's te trouwen. President Obama spreekt van een grote stap naar gelijkheid. Hij twitterde dat homo's en lesbiennes nu het recht hebben om te trouwen, net als alle hetero's. De liefde heeft gewonnen, zo voegde de president eraan toe. Het weer broeierig, maar in het westen kans op een bui. Vanavond ook in het zuiden regen, mogelijk met onweer. Vannacht meer buien, morgen trekken de buien weg en geregeld zon. Het wordt dan 21 graden. Zondag ook veel zon en iets hogere temperaturen. Dit was het NOS Journal. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad loopt het eh, vooral nog vast op deze wegen. De A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Haarlem-Zuid en Amstelveen staat bij elkaar opgeteld 7 kilometer file. Dat eh, komt door ongelukken. Bij Batuverdorp is eh, de weg weer vrij na een ongeluk. En bij Amstelveen is de rechterreis ook nog dicht vanwege opruimwerk. Dus een, vanmiddag een camper uitgebrand. Dan de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Hoevelaken 11 kilometer. De linkerrijstrook is dicht door een ongeluk. Het ongeluk is gebeurd aan de andere kant van de vangrail. Richting Utrecht staat tussen Strand 0 en Knoop het Hoevelaken 10 kilometer.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 Five seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, execution is aim. Get together and we building a fire. Clear smoke and it's taking us higher. higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you see in the sun. Metropolis on the edge of control. They take our money, but they won't take our soul. Fuck that, ain't gonna do it no more. Won't do what we told and we ain't here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. Can't think, can't sleep, can't breathe Can't think, can't sleep, can't breathe. Uh. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins.